en een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een zelfmoordaanslag in Jemen is de gouverneur van de provincie Aden om het leven gekomen. Ook zeker zes lijfwachten werden gedood. De dader reed in de havenstad Aden met een bomauto in op het konvooi van de gouverneur. De verantwoordelijkheid is opgeëist door islamitische staat. Aden is de stad waar de jemenitische president Hadi momenteel verblijft. Hij werd dit voorjaar door Sjiitische Houthi-rebellen verdreven uit de hoofdstad Sanaa. De FBI heeft een inval gedaan bij een vriend van Sayed Farouk, de man die woensdag met zijn vrouw een bloedbad aanrichtte in Californië. De vriend zou de wapens voor de aanslag hebben gekocht. Hij woonde jarenlang naast Farouk. Een paar maanden geleden ging Farouk met zijn vrouw in een andere buitenwijk van Los Angeles wonen. Afgelopen woensdag schoten ze in San Bernardino 14 mensen dood. Wat de huiszoeking bij de vriend heeft opgeleverd is nog niet bekend. De Britse politie beschouwt de steekpartij van gisteravond op een metrostation in Londen als een terreurdaad. Een man ging daar met een mes verschillende mensen te lijf. Eén slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. Twee andere mensen liepen lichte verwondingen op. De dader zou hebben geroepen dat hij het voor Syrië deed. De politie werkte hem tegen de grond met een taser en pakte hem daarna op. Zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt. Het gebeurde op het metrostation Leytonstone in het oosten van Londen. Het metroverkeer op die lijn werd stilgelegd. Accountantskantoor PwC gaat de hele boekhouding van het Vaticaan doorlichten. Paus Franciscus heeft daartoe opdracht gegeven vanwege de schandalen van de afgelopen jaren. De bank van het Vaticaan kwam onder vuur te liggen vanwege corruptie en oplichting. Volgens de paus moet de boekhouding voldoen aan de internationale normen. Het weer, veel bewolking met in de middag her en der wat regen. Er staat een stevige wind, aan zee mogelijk windkracht 7. Vanavond gaat de wind wat liggen en het wordt 11 tot 16 graden sorry, 11 tot 13 graden.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 Ja, wat mag u verwachten? Een mix van classical jazz, eh, smooth jazz en het is december geworden. Sinterklaas heeft ons landje verlaten. Waarschijnlijk heb je gisteravond misschien wel Sinterklaas gevierd... en eh, misschien leuke cadeautjes gekregen. Misschien kijk je alweer wat je kan ruilen. <laughs> Ik weet het niet. We gaan in ieder geval heel veel mooie muziek draaien. En eh, ja, we zijn natuurlijk begonnen met Nora Jones... van haar vierde cd, De Vol. Mooi nummertje, December... En dit is ook een liedje over december, McCoy Tyner. Alfred McCoy Tyner. Bekende jazzpianist natuurlijk. Uh, heeft onder andere gespeeld in uh, het eh, Golson en Art Farmers Jazz in de eind 50 jaren. En natuurlijk heel bekend geworden bij John Coltrane's Quartet. hij speelde onder andere mee op de wereldberoemde LP I Love Supreme. ja, de bezetting van deze groep was McCoy Tyner piano natuurlijk. Bobby Hutcherson vibes. Charlotte Moffat bass en Eric Harlan drums ja, eh, ik heb altijd nogal gehouden van de muziek van eh, Tom Waits. En een van de cd's die ik heel leuk vond... dat is een, eh, cd van Southside Johnny... with the La Bamba Big Band. en dat is een cd die heet Grapefruit Moon. Er staan mooie nummers op. Onder andere deze van... even kijken hoe die heet. Shivers Me Timbers. Southside Johnny. tears are salt water and the moon's full and high. And now I know Martin Eden, he's gonna be so proud of me. There's been many before me who've been called. myself. Shiver me i I'm a sailing away. And now the fog's lifted, and the shifted, and I'm drifting on out. Oh, Captain Ahab, he ain't got nothing on me now. So swallow me, don't follow little Blue water's my daughter. I'm gonna skip my not to cry. Cause my goodbye is written by the moon in the sky. And nobody knows me. I can't fathom my stand. Shiver me timbers. Cause I'm a sailing away. And now the fog's lifted and the sand shifted drifting on out. Oh, Captain Ahab, I know he ain't got nothing on me now. So swallow me, don't follow me. I'm traveling along. Blue water's my daughter. I'm gonna skip like a stone, and I'm leaving my family I'm leaving all my friends. My body's at home, but my heart's in love wind. Where the clouds are like headlines on a new front page sky. So shiver me timbers, i I'm a sailing. Outside Johnny is samen met Bruce Springsteen en John Bon Jovi... een van de sterren die New Jersey als muziekstad op de kaart gezet hebben natuurlijk. Eh, de volgende klanken zijn wellicht heel bekend. Dat is natuurlijk het verhaal van... Eh, eens even kijken, van Earl Bostic. Eh, als geen ander gaf hij kleur en vorm aan de naoorlogse Amerikaanse jazz en rhythm and blues. Alt-saxofonist Earl Bostic overleed 50 jaar geleden... Maar zijn invloed op een jazzicoon als John Coltrane is onmiskenbaar. Dat mogen duidelijk zijn. Een nummertje van Earl Bostic, Melancholy Serenade. natuurlijk. Eh. ja, die december, dus dan eh, mogen we natuurlijk eh, voorzichtig beginnen met wat kerstmuziek te draaien. En dat doen we dat ook, nog niet in die hele hoge mate. Het is niet alleen kerstmuziek, er zit van alles tussen. Dus dit is eigenlijk het eerste kerstnummertje. Winter Weather. En dat is van Diana pa us can get together. There's nothing sweeter, finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that are due me. I love the winter weather Cause I've got my love to keep me warm. I love the winter, love the winter weather. So the two of us can get together. There's nothing sweeter, finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that are due me. I love the winter. Cause I've got my love to keep me warm. Russische jazzzangeres komt van de cd Christmas Kiss, cd 2013. Er staan leuke kerstmuziek op. Ja, de kerstmuziek die we draaien is niet de kerstmuziek uit de top 50 van Sky Radio natuurlijk. Dit zijn de nummertjes die je niet zo gek vaak tegenkomt op de radio. Eh, ja, hou je van kerstmuziek, dan is de cd van Diana Parton, Christmas Kiss, zeker aan te raden. Wat ook aan te raden is, is eigenlijk het volgende geluid. En dat is, ja, ik ga hem eerst maar draaien, laten horen. I and I heet het. Ik vertel zo wie het is. Power Lady wordt ze wel genoemd. Het is, eh, het is Ingrid Laubrock, een, eh, een Duitse saxofoniste... die uh, eigenlijk 1970 geboren is, in de, eigenlijk naar Londen verhuisd is... en in 2008 verhuisd is naar New York... En eh, ja, zij heeft aardig wat muziek gemaakt. En ze heeft met hele bekenden gespeeld. En eigenlijk kwam ik van de week met haar weer een keer in aanraking. En ik was onder de indruk. Het is een hele aparte manier van spelen. Ze speelt sopraan, alt, tenor en baritonsaxofoon. Uh, iemand om echt eens na te kijken. Ingrid uh, Lau is haar naam. Ja, ik zei het al, we zitten in december. En in december drink je altijd een beetje meer dan je normaal drinkt, zou ik zeggen. En iemand die veel van drinken af weet en ook daar niet echt uit de jazz komt, maar wel aan gerelateerd is. Amos Milburn heeft heel veel muziekjes over drank gemaakt. Onder andere deze. me some. And since my baby's been gone, everything's lost. I'm on this kick and I can't get off. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch care for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. My woman started me on this spree. I can't find her and she can't find me. She left this morning, said she wouldn't stay. She's been out all night and it's the break of day. One scotch one bourbon, one beer, one scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. Amos Milburn Jr. 1927 eh, geboren, overleden 1980. En als het over feesten gaat, dan wist hij de raad mee. Eh, ook deze is grappig. Just one more drink. niet helemaal uitdraaien. Ik heb net al iets van hem gedraaid. Maar ik vind het wel grappig. In de maand december muziek van Joseph Amos Milburn. Ja, en dan kom ik toch weer bij de jazz. Een hele bekende drummer is natuurlijk Bernard Rich, Buddy Rich eh, genaamd. En er is ooit een aantal jaren geleden een cd uitgebracht door Blue Note. Eh, Blue Note Plays The Beatles. En daar staat hij ook op. En ik moet even kijken waar ik het heb staan. Ik heb een beetje last van de zon. Ik kan het beeldscherm slecht zien. Norwegian Wood, eh, Lennon McCarty Songboek. En eh, twee uur draait nog een andere bekende drummer. En dan draai ik van Ginger Baker. Maar nu Buddy Rich. applaus voor Buddy Rich. Big Band was het zelfs. Eh, we gaan rustig door met het draaien van mooie jazzmuziek. Eh, en dan komen we terecht bij weer eens een kerstnummertje... van de cd Christmas Dreaming, Susie Arioli. desires will come to you. When your heart is in your dream, no request is too extreme. as dreamers do. Fate is kind, she brings to those who the sweet through Suzy Arioli. Canadese jazzzangeres en uh, ook zeer de moeite waard van de CD Christmas Dreaming When You Wish Upon a Star. Ja, dat hoort een beetje bij december, hè? Sinterklaas is wel weg, dus het, het, mag allemaal weer. Eh, ik zag eh, dat, ik woon vlak naast een tuincentrum... en de kerstbomen werden daar achter elkaar gisteren al weggedragen. Dus wie weet, iedereen zet zijn boom steeds vroeger natuurlijk. De boom, zint weg, boom in huis. Versieren maar. Eh, dan is het weer tijd voor wat classical eh, jazz, zou ik maar zeggen. En dan, als het over classical jazz gaat, zijn er een aantal grote namen. En een van die grote namen is Paul Desmond. Eh, Paul Desmond, die ooit van zichzelf zei... I want to sound like a dry martini. Nou, dat klinkt natuurlijk geweldig als je klinkt als een droge martini. Jazz moet droog zijn. Nou, hij is een, natuurlijk jarenlang bij Dave Brubeck gespeeld. Ik geloof me iets van 16 jaar. En ja, toen dat afgelopen was in 19... 67 eh, eh, ja, heeft hij eigenlijk jarenlang nauwelijks nog gespeeld. Een beetje. En dat kon ook wel, want eh, de royalties van Take 5... die waren zodanig dat ze er redelijk van konden leven. Maar hij heeft heel wat mooie dingen gemaakt ook nog. En een van de platen die zeer de moeite waard zijn... Uh, die de rechtgeaarde jazzliefhebber zeker in zijn kast zal hebben staan. Dat is natuurlijk de Paul Desmond Quartet Live. Daarop staan mooie nummers, een aantal standards en ook eentje van hemzelf. Ook, ook dat nummer van Take 5 staat erop, maar in een hele andere uitvoering gespeeld. Ik heb een beetje zitten dubben wat ik zou draaien. Maar ik kies toch voor een eigen nummer van hem, Wendy. En dat is eh, eigenlijk gebaseerd op eh, de akkoorden van All We Know. Komt-ie. Paul Desmond, Wendy. Thank you. Desmond live. Eh, gitaar Ed Beckert. Don Thompson hoorde je op de bas. En Jerry Fuller speelde de drums. En Desmond zelf natuurlijk op de sax. Eh, mooie klanken waren dat. Uh, ja, vanochtend kwam ik met een zonnetje hier naartoe. December. Winterweer hebben we al iets over gedraaid. Maar het wordt nu toch een stuk grijzer. maar de temperatuur is natuurlijk waanzinnig hoog. Boven de 10 graden zag ik. De hoogste tijd dus voor wat kerstmuziek. En dan kom ik bij Jackie Naylor. Eh, eh, Winter. Winter's cold is just before the spring so come home, love, I'll be sure to bring. I'm sorry, and been so foolish. Of my sadness, I will see. night is darkest just before the dawn. So come home, love, for I've been so wrong. This Christmas will be just for us. I've been so alone. How I've longed for your heart so wide. My tears fall inside. Naylor van de cd, eens even kijken hoe die cd heette... Smashed for the Holidays, cd's 2009. Eh, leuke kerstmuziek. Eh, ja, ik zal misschien nog een stukje van daar. Ik zie dat ik niet zo gek veel tijd meer heb. Eh, nog een klein stukje van die cd. Zo direct tweede uur van CFM Jazz... met onder andere Charlie Hedden, Karen Allison... Ginger Baker, Pink Martini, Charlie Parker... de Washington Concerts, doe ik een paar nummers. Toets Tielemans, Chet Baker, Eric Reed... Kort Hamilton niet vergeten. Nou, eigenlijk veel te veel om op te noemen. We gaan gewoon rustig door, zo direct naar de klok van tienen. En eh, ja, ondertussen wordt het steeds donkerder. Dus eh, ik denk dat de regen wel gaat vallen vanmiddag. Nu nog een klein stukje van de cd van Jackie Naylor. En Father Christmas van Smashed for the Holidays. 2007, sorry. time I played Father Christmas, I stood outside a department store. A gang of kids, they came over. 11 uur moet ik zeggen natuurlijk. ZFM stuur jullie allemaal fijne...